Ook een man van 31 uit Voorburg kwam om het leven. Over het vijfde slachtoffer is nog niets bekend gemaakt. Ook is niet duidelijk hoeveel mensen nog vermist worden. Reddingswerkers hebben de hele nacht in het puin gezocht naar slachtoffers. De Koninklijke Marechaussee begint vandaag met extra grenscontroles. Die voert het kabinet in om mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan. Bij verschillende grensovergangen worden steekproeven gehouden. Auto's worden dan vanaf de weg naar een controlepost geleid. Vakbond Marven verwacht dat de meeste automobilisten weinig van de controles gaan merken... omdat de marechaussee de controles uit moet voeren met een beperkt aantal mensen. De grenscontroles worden niet vooraf aangekondigd. Dit jaar is definitief het eerste jaar dat het op aarde gemiddeld meer dan anderhalve graad warmer was dan voor het industriële tijdperk, meldt de Europese Klimaatdienst Copernicus. Dat is de kritieke grens die is ingesteld om de planeet te beschermen tegen oververhitting. Copernicus kwam een maand geleden al met voorlopige cijfers. 2024 gaat ook de boeken in als het warmste jaar sinds er wordt gemeten. Volgens de Klimaatdienst is het urgenter dan ooit om ambitieuze klimaatplannen uit te voeren. De Zuid-Koreaanse oud-minister van Defensie heeft het leger vorige week opgedragen om het parlementsgebouw in Seoul te blokkeren. Dat zegt een commandant van het leger. Met de blokkade moest voorkomen worden dat parlementsleden de noodtoestand in het land konden opheffen die de president had uitgeroepen. Daarmee werd het parlement buitenspel gezet. Uiteindelijk wisten parlementsleden de noodtoestand ongedaan te maken. De legercommandant zegt verantwoordelijk te zijn voor het handelen van zijn troepen... maar zegt wel te zijn gebruikt door de minister van Defensie. Het weer, het is bewolkt en vooral later op de dag kan het regenen.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 En ook een man van 31 uit Voorburg kwam om het leven. De Koninklijke Marechaussee begint vandaag met extra grenscontroles. Die voert het kabinet in om mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan. Bij verschillende grensovergangen worden steekproeven gehouden. Dit jaar is definitief het eerste jaar dat het op aarde gemiddeld meer dan anderhalve graad warmer was dan voor het industriële tijdperk, meldt de Europese Klimaatdienst Copernicus.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 I wanna make you happy I wanna make you feel alive Let me make you happy I wanna make you feel alive I wanna make you happy You a good girl tonight hey. Listen to me song Life is not race before Everything I needed to know about you Your sweet whisper, your tender touch I didn't really know that much Joke's on me, it's gonna be okay If I can just get through this lonesome day dark suns on the rise storm will blow through by and by House on fire, vipers in the grass A little two two done Yeah, I'm gonna pray Right now, all I got's this lonesome day Better ask questions before you shoot. Deceit and betrayals, bitter fruit. It's hard to swallow, come time to pay. That taste on your tongue don't easily slip away. Look, you can come, I'm gonna find my way. Yeah, through this lonesome day. Lonesome someday van Zandvoort, op 106.9 ZFM.